Renate Kok met het NOS Journaal. In Frankrijk is een verdachte aangehouden in verband met het neerschieten van een Grieks-orthodoxe priester vanmiddag in Lyon. Dat melden Franse media. Of het gaat om de schutter is nog niet bekend. De priester werd tijdens het afsluiten van zijn kerk neergeschoten en zou levensgevaarlijk gewond zijn geraakt. De burgemeester van Lyon zegt dat er nog niets bekend is over het motief. Forum voor Democratie heeft de top 10 van zijn kandidatenlijst voor de Tweede Kamer bekendgemaakt. Huidig Forum-senator Nicky Pauw Verwij komt op nummer 3. Achterlijsttrekker Thierry Baudin en Tweede Kamerlid Theo Hiddema. Donderdag werd al duidelijk dat Joost Eertmans van Leefbaar Rotterdam op nummer 4 staat. Andere opvallende namen op de Forum-kieslijst zijn die van oud-VVD-Kamerlid Wiebren van Haga... en oud-melkveehouder Jan Kees Vogelaar, bekend door zijn kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Ook werd de campagneslogan van de partij onthult... Stem Nederland terug. Engeland gaat opnieuw in lockdown. Vanaf donderdag zal in Engeland alles op slot gaan... behalve de crashes en het onderwijs. Premier Johnson maakte de maatregelen die in elk geval tot 2 december gelden... vanavond bekend tijdens een persconferentie. Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië loopt op. Vandaag kwamen er ruim 24.000 geregistreerde besmettingen bij. Ook in Oostenrijk komt er een lockdown. Vanaf dinsdag gaat het land voor een belangrijk deel op slot. Vanaf 8 uur s avonds tot 6 uur s ochtends geldt er een avondklok basisscholen en winkels blijven wel open in Oostenrijk. In Nigeria hebben Amerikaanse Special Forces een landgenoot bevrijd die maandag was ontvoerd. Dat gebeurde over de grens in Niger, waar de 27-jarige Amerikaan woonde met zijn vrouw en kind. Een groep zwaar bewapende mannen op motoren overviel hem daar en zou daarna losgeld hebben geëist. In het gebied zijn jihadistische terreurgroepen, maar ook criminele bendes actief. Het weer, er trekt een regengebied over. En vooral aan de zee gaat het harder waaien. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het overwegend bewolkt, valt er soms wat regen...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 And when I'm on the floor and they ask for more, best believe I'm sure when I'm when I'm when I'm when I'm when I'm on the floor and they ask for more, best believe I'm sure to bring it. From the break of dawn to the This is Intense Radio. Radio. Ooh, she's feeling kinda low. She's feeling like she might give up inside. Don't you give up fight. You know deep down, baby, where you feel the damn pain.